Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland is een belangrijk gebied in het oosten van Oekraïne binnengedrongen. Oekraïne heeft nu voor het eerst toegegeven dat de Russen een grote aanval hebben uitgevoerd in Dnipropetrovsk. Volgens deze defensiespecialist is die aanval opmerkelijk. Het is een gebied waar ze nog niet eerder binnengedrongen zijn. We kennen de vier oplasten: Luhansk, Donetsk, Zaporizhia en Gerson... Eh, die ze ook geclaimd hebben, geannexeerd op papier. Dat hebben ze niet met eh, Dnipropetrovsk eh, gedaan, maar ze zijn daar nu wel binnengevallen. Eh, ja, en dat is wel opmerkelijk. Mogelijk wil Rusland daar fabrieken raken waar Oekraïense wapens worden gemaakt. In Deurne in Brabant woedt een grote brand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Er komt veel rook vrij en daarom is een NL Alert verstuurd. Omwonenden kunnen ramen en deuren beter dicht houden. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Ook over de oorzaak van de brand is niks duidelijk. In een woning in Gouda is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie ontstond ruzie en liep dat dus uit de hand. Een tweede persoon raakte gewond en werd aangehouden op straat. De twee kenden elkaar. Wat hun relatie was, weten we niet. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd in de woning in Gouda. En in Australië is een grote klopjacht aan de gang... op een zwaar bewapende man die twee politieagenten zou hebben doodgeschoten. Die kwamen iemand arresteren vanwege een zedenzaak toen er op hem werd geschoten. Inwoners is gevraagd binnen te blijven tot de verdachte is gepakt. Please don't go outside if you don't need to. We will do everything to find this heavily armed individual. But if you see anything that arouses your suspicion and you think we need to know, please ring triple zero and tell us immediately. Hij zegt dat mensen het alarmnummer moeten bellen als ze iets verdacht zien. De politie heeft agenten, een helikopter en gepantserde voertuigen naar het gebied gestuurd... waar de verdachte zich mogelijk schuilhoudt. En het weer nog een warme dag met vooral vanochtend behoorlijk wat zon. Vanmiddag zijn er ook stapelwolken met heel misschien een spatje regen... maar het stelt niet veel voor. Het wordt max 22 tot 27 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand bij de ADB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen knopen Diemen en Muidenberg. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. 6 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen Knopend Raasdorp en Knopend De Hoek. 5 kilometer. De vertraging is daar 5 tot 10 minuten.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 So tell me a river just go on and just baby go on and just is done, so I guess I'll be leaving. the damage is done, so I guess I'll be leaving damage is done, so I guess I be leaving.